Voor als je het gemist hebt, op social media gingen afgelopen tijd filmpjes rond van jongeren die in restaurants aan de sushi likten en het daarna teruglegden op de lopende band. Correspondent Anoma van de Veren. Ja, onsmakelijk verhaal. Waar worden deze drie precies van verdacht? Ja, ja onsmakelijk verhaal inderdaad. Uh, simpel weggezegd. Eh, het likken van sushi eh, en, andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan sojasausflessen die op tafel staan. Maar ook bijvoorbeeld wasabi, extra wasabi op sushi gooien. Of desinfectiespray op, op sushi sprayen. Maar wettelijk gezien worden ze verdacht van het verstoren van de orde. En er staat misschien zelfs drie jaar celstraf op ze te wachten. Een oud-teamchef van de politie Haarlemmermeer moet als het aan het OM ligt drie jaar de cel in voor verkrachting. De man wordt ervan verdacht dat hij een ondergeschikte uit zijn team heeft misbruikt. Die vrouw zou door hem zijn gedwongen om naar een afgelegen plek te rijden en daar seks met hem te hebben. In Indonesië zijn inmiddels 30 doden gevonden na een aardverschuiving afgelopen maandag. Gebeurde op een afgelegen eiland in de buurt van Borneo. Tientallen huizen werden daar verwoest door een modderstroom. 24 mensen zijn nog steeds vermist. Zware regenval heeft in Indonesië de afgelopen afgelopen dagen voor meer aardverschuivingen en overstromingen gezorgd. En jackpot voor een dingenzoeker in Hoogwoud in Noord-Holland. Een tijdje geleden al, Lorenzo van 27 stuitte toen met zijn metaaldetector op een middeleeuwse schat. Hij vond vier gouden hangers, twee stukken goudblad die aan, die aan elkaar passen en 39 kleine zilveren munten. Het was gewoon eh, blinkend goud, dus eh, dan zit je dat te bekijken en dat, is gewoon ongelooflijk. Het leek op een stukje blik van uh, eh, deksel van een shampot. Nou, ik veegde het schoon en toen zag ik allemaal graveringen. En, eh, het zag er echt typisch middeleeuws uit. Ja, hij vond de eeuwenoude spullen twee jaar geleden al. Maar het is nu pas bekendgemaakt door het Rijksmuseum van Oudheden. De exacte vindplaats houdt hij geheim om te voorkomen dat half Nederland er gaat graven. Het weer, buien in het noorden en oosten later ook sneeuw. Max 5 graden. Komende nacht ook nat. Morgen ook nog. In het noorden dan een graad of 2. In het zuiden een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog iets langzamer dan gebruikelijk, maar eigenlijk valt het reuze mee. Wel nog een lange file op de A10, de ring van Amsterdam, de ring West. Bij de Koentunnel richting het zuiden ging het mis. Er gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Momenteel 50 minuten vertraging vanaf Volendam. Tot zover de verkeersinformatie.